Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag in Turkije is de Russische ambassadeur om het leven gekomen. Hij werd van dichtbij onder vuur genomen toen hij een toespraak hield op een fototentoonstelling in Ankara. Twee andere mensen raakten gewond. De schutter was naar verluid binnengekomen door zich voor te doen als agent. Er zijn ook onbevestigde berichten dat hij een agent was. Hij schoot negen keer en riep leuzen over Syrië en Aleppo... zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijkheden... moeten hier de prijs voor betalen. Dat was vermoedelijk een verwijzing naar de Russische bombardementen in Oost-Aleppo. De Turkse politie heeft de schutter doodgeschoten. Moskou is woedend over de dood van de ambassadeur... en spreekt van een terreuraanslag. De Veiligheidsraad heeft bepaald dat waarnemers van de VN toezicht moeten houden op de evacuatie van burgers en rebellen uit Oost-Aleppo. Ook moeten ze achterblijvers beschermen. Rusland dreigde de Franse resolutie te blokkeren, maar ging na wat aanpassingen toch akkoord. Volgens Turkije zijn er tot nu toe 20.000 mensen geëvacueerd uit Oost-Aleppo. De evacuaties gaan nog steeds door. De vogelgriep lijkt zich te hebben verspreid naar Gelderland, een provincie met veel pluimveebedrijven. Het virus is waarschijnlijk opgedoken op een boerderij in Wamel, vlakbij Tiel. De 44.000 kippen en kuikens op die boerderij worden gedood. Als het inderdaad om het besmettelijke virus gaat, worden drie andere pluimveebedrijven in de buurt ook geruimd. ADO-eigenaar Wang is door de rechter geschorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub. Hij mag wel gewoon lid van de raad blijven. De aandelen die Wangs bedrijf in ADO heeft worden overgedragen aan een onafhankelijke beheerder. De rechter geeft daarmee grotendeels gehoor aan de eisen van ADO. De club zit in financiële problemen doordat Wang zijn betalingsverplichtingen niet zou nakomen. Het weer, het is droog, vannacht ligt de vorst, plaatselijke mistbank. Daarna een zonnige dag, alleen in het noorden meer bewolking. Het wordt 3 tot 5 graden. Woensdag is ook nog een koude dag. Vanaf donderdag wisselvallig en zachter. Dit was het NOS Journal.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 En de Canadese formatie Blue Rodeo heeft deze song ook op het repertoire. if we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter. Shiver when I see the falling snow. If we make it through December, Got plans to be in a warm town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. We got laid off down at the factory. Timing ain't the greatest in the world. Lord knows I've been working Christmas to be right for daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. My little girl don't understand why daddy can't afford no Christmas here. If we make December will Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen.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 Zij blaast het genre nieuw leven in en haar albums gaan als zoete broodjes over de toonbank. In songs als I Ain't No Quitter en No One Needs To Know is die eigenzinnige aanpak duidelijk hoorbaar. He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, he rules, and he rides, he lives life fast, and he loves to fight. He's a much and he loves blonde chicks and he struts and he strolls and he looks so cool and he, yeah, he knows he's a beauty and a cutie. His body rocks and the girls they Crossroads met de act van de maand. Am I dreaming or stupid? I think I've been hit by you. nieuwe album van Doc Seegers is 100% country en tegelijkertijd een prachtplaat, die niet onderdoet voor Doc's debuut. Opnames van de plaats begin 2016 in Nashville. Het gezelschap omvat uitsluitend muzici met een onberispelijke reputatie. Wat te denken van Will Kimbrough, Phil Madeira, Al Perkins, Matt Combs, Chris Carmichael en niet te vergeten Elizabeth Cook, Emmylou Harris en vriend van weleer Buddy Miller. Crossroads dit is het favoriete album van de maand. Well, when you see that train going down the track. Think of Doc Seegers met How Long Must I Roll. Nu aandacht voor Gretchen Peters en Tom Russell met Guadeloupe. Another blind fool on her knees. And all the gods that I've abandoned begin to speak in simple tongue. And suddenly a bargain. die haar gehoord hebben zijn laaiend enthousiast. Tommy Ash is een pure honky-tonk zangeres die het eigen repertoire niet schuwt. In het eerste uur hoorde je haar met de eigen compositie Jodelin Blues. Nu is ze aanwezig om de Buck Owens klassieker Under Your Spell Again nieuw leven in te blazen. De cover van deze week. was Dan Paul Rogers in ons land en wel in Barneveld met de Family Brown. Later is hij op eigen benen gaan staan met als resultaat onder meer een gospelalbum. Heaven's Hall of Fame is daarop terug te vinden. say this way. Well, I have known some faithful saints in my day. They've sacrificed their lives and given all they had in Jesus' name. And I Jesus claimed like the Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In deze rubriek duiken we het country verleden in. Ditmaal is deze rubriek in de kerstfeer met songs van The Tractors, The Forrester Sisters en Cathy Mattia. Achtereenvolgens hoor je Silent Night, Christmas Blue, Little Toy Trains en There's a New Kid in Town.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 Als eerste hoorde je Forever Country, vertolkt door een groot aantal artiesten. Ray Lynn neemt het sokje over met Love Triangle, om het vervolgens weer door te geven aan Chris Lane, die For Her voor het voetlicht brengt. heaven. West Virginia, the Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old, older than the trees country roads. If I All my memories should stay. They gather around her. A miner's lady, stranger way. to the water. So I'll go. Dark and dusty, yet I know. Painted on the sky. I'll taste of moonshine country road. front gate. His headlights burning down a Friday night. Southern Belle statue standing in the screen door, watching her whole world head for an old Ford with a man that can look her in the eye. Then I ran to him, big hug, jumping. She got a smile that makes your worst day feel like it's your birthday. She's got a laugh like confetti. We change her name if she let me. She's got a soft glow, flicker of a candle. She turns my cool into disaster. Heart is pumping faster. kerstmis zorgen we allemaal dat we thuis zijn. Merle Haggard zet de woorden kracht bij met Going Home for Christmas. Bij deze wens ik iedereen prettige kerstdagen. Tot volgende week. Dag. My family called me on the phone and said, Grandpa, would you come home? We'd love to have you here on Christmas Day. We know you won't get on a plane, but How boy, you could ride a train. You could see the scenery along the way. Going home for Christmas, coming on a train. Got the big red knapsack loaded down. Going home for Christmas, coming on a train. Soon I'll be rolling into town. I know everybody there will be happy, and they'll be down to meet me when they hear the whistle sound. I know my one horse sleigh will be waiting on the choo choo bringing Santa Claus to town. Going home for Christmas coming on a train. Got my big red knapsack loaded down. Going home for Christmas, coming on a train. Soon I'll be rolling into town. Going home for Christmas, coming on a train. Got my big red knapsack loaded down. Going home for Christmas, coming on a train. Soon I'll be rolling into town. Hey, sure good to see y'all. Help me, 911 operator, got a Friday night emergency. I need nursing cause I'm hurting from a long week working and I'm thirsting for a remedy. I need a redhead and brunette or blonde angel of mercy that'll put me in intensive care. There's gotta be a honky tonk somewhere. Hang on, hang up on me, lady, gotta take me to the promised land. Yes, to see something like a juke joint jumping through a thumping little five-piece band. Be it red dirt swing, the standing thing, it's country, karaoke, I don't care. There's gotta be a honky tonk somewhere. There's gotta be a honky tonk somewhere. There's gotta be a honky tonk, girl, you gotta get me there. Siri, where's the party at the Battle of Empire? There's gotta be a honky tonk somewhere.